Kranten en restaurants zijn niet te spreken over thuisbezorgd, belt het AD. Die hebben namelijk de tekst bij de recensies weggehaald... en nu is alleen nog het aantal sterren te zien. Klanten kunnen nu niet meer lezen waarom een restaurant goed of slecht is. De restaurants kunnen zelf nog wel de reviews lezen. Thuisbezorgd zegt dat anonieme reviews gebruikelijk zijn voor deze markt. President Trump heeft de Amerikaanse Belastingdienst en het ministerie van Financiën aangeklaagd voor 10 miljard dollar. Hij beweert dat zij er verantwoordelijk voor zijn dat zijn belastingaangiftes zijn gelekt naar de media. Dat gebeurde in 2019 en 2020. Volgens Trump heeft het lekken van die aangiftes voor reputatieschade en financiële schade gezorgd. Het demissionaire kabinet wil de octrooiwet aanpassen. Daarin staan regels voor nieuwe uitvindingen. Ingewijden zeggen tegen de Telegraaf dat minister Karremans de wet wil aanpassen om misbruik uit bijvoorbeeld China te voorkomen. Op dit moment is de wet niet heel streng, waardoor bestaande uitvindingen opnieuw kunnen worden geclaimd. De ministerraad gaat waarschijnlijk later vandaag over het plan praten. En Nederland raakt een van hun twee vaste plekken in de Champions League kwijt. Dat komt doordat de Nederlandse clubs niet genoeg punten bij elkaar hebben gespeeld... in de Champions League en de Europa League. Gisteravond werden Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles uitgeschakeld in de Europa League. De maatregel geldt pas over anderhalf jaar in het seizoen 2027-28. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint grijs met bewolking of mist, maar later breekt de zon door. Het wordt 4 tot 7 graden, behalve in het noorden. Daar blijft het kwik maar net boven het vriespunt steken.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 Buy a big house and live in the suburbs fast car So you fast enough you can fly away You gotta make a decision Leave tonight or live die this way its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. jealous, no something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried? On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. and we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. chance to cool down. Continuously find. What do we do now? a zoo. Ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Q sounds better with you. Q music. up, I'm waiting. And stay if you wanna dance. Hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Het is eh, tien over half vijf geweest. Ah, je weet wat ik dan eh, vaak zeg als ik hier alvast eh, begin met lullen. ja, ik was er al. Dus ik denk, weet je wat, ik ga gewoon alvast beginnen. Normaal begint Mattie en Marieke de pre-party pas om een uurtje of vijf. Maar ik was nu al zo vroeg wakker en deze kant op gekomen. Ik denk, nou, we beginnen gewoon nu met Mattie en Marieke de pre-party. Ik ben zelfs al, ja, je verwacht het niet, ingelogd in de app van Q-Music. Dat duurt normaal echt uren. Ik ben er gewoon nu al. Even kijken hoor, eh, hoe, wie, wat, waar, wanneer. Lennart, die was er de eh, 20 minuten geleden al bij. Goedemorgen, Luc. Ik ben er weer. Dit wordt een, eh, zware ochtend vandaag. En dan stuurt hij een foto. Zo, hallo Lennart. Nou, Lennart, het lijkt wel alsof je ergens in een, in een Noors bos rijdt. Ik zie bomen, ik zie takken, ik zie alles is besneeuwd. De weg is besneeuwd. Ik zie een klein spoor van een auto die misschien jou voor is geweest. Rij alsjeblieft een beetje veilig. En eh, Quinty is er al bij. ga ze even luisteren wat Quinty vandaag allemaal te melden heeft. En hopelijk heeft ze een goede Happy Friday in huis. Goedemorgen, Lucky. Nou, ik was gewoon op tijd vanochtend. Hey. Zelfs een kwartier te vroeg. <laughs> God. Ach ja, ik denk dat de wekker het meest gehate voorwerp is van heel de wereld. Mm 100%. <laughs> maar het is vandaag Happy Happy Friday. Happy Happy Friday. Yes. Woep woep. Fijne uitzending. Fijn weekend alvast. Joejoe. Joejoe. Ja, Quincy die stuurde gisteren nog dat ze een uur eh, te laat was. Had ze zich gewoon een uur verslapen. Vandaag is ze weer een kwartier te vroeg. Inderdaad, de wekker is misschien wel het meest gehate voorwerp op aarde ooit. Eh, maar toch is het ook vrij handig. Anders had ik, had ik hier nooit, nooit, nooit op tijd geweest. Vanochtend ging de wekker en toen dacht ik echt, nou, ik weet niet, wat gebeurt er? Dat je gewoon af en toe niet weet dat, je, dat, de wekker überhaupt gaat. Snap je? Dat je denkt van, huh, dat je zo ontzettend in de war bent. Dat je denkt, wat gebeurt hier? Dat je pas 2, 3, 4, 5 seconden later denkt, ah, oh, ja, de wekker gaat de wekker gaat. Nou, eens even kijken of die hebt nog een beetje vol staan. Hey, Wilma! Hey, Lucky! Ja, wat dan? Ik zeg goedemorgen, jongeman. Goedemorgen. Hey, vertel eens even. Heb jij nog leuke dingen op de planning staan voor eh, dit weekend? Oelala. Ik ben natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig met jouw planning. Dat snap ik. Altijd leuk en gezellig. Ja, stalker. Hey, ik zeg happy, happy, happy Friday! Happy Friday, Wilma! Ik ga zo meteen wel even mijn weekendplannen doornemen. I could stay away. just to hear Dance the Night of Q-Music. Hele goede morgen, welkom bij Mattie en Marike de pre-party. Luc van de redactie hier. Ik kwam met een appje binnen van, eh, van Wilma. En die vroeg, ja Luc, wat wordt eigenlijk jouw weekend? Hoe, wat, wat, is jouw weekend? wat zijn jouw weekendplannen? Vond ik wel een leuke vraag. Ik ga er toch even schaamteloos open in. Eh, gisteren vertelde ik je dat eh, mijn vader jarig was, 29 januari. Beste man werd 61 jaar. Vandaag Eén dag later is mijn moeder jarig. Die wordt ook 61 jaar. is niet, het is echt... Ja, ja, ik weet niet beter, maar toch als ik het dan mensen vertel... dan denken ze altijd van, wow, dat is wel bijzonder. Die schelen echt maar een uurtje of twaalf of zo. Eh, dus die is vandaag jarig. Mam, als je luistert, doe je het niet, maar toch, gefeliciteerd. En dan is zondag 1 februari, dus er zit één dag tussen... mijn zusje jarig. Die wordt 27 alweer. Holy hell. Mijn jonge zusje wordt 27 jaar. Dus eh, ja, elk laatste weekend van januari in mijn leven... is gewoon een enorm eh, ja, verjaardagsweekend. Dus ik rij vanmiddag, eh, als ik klaar ben met werken hier in Amsterdam... rij ik helemaal naar Zeeland. Daar kom ik vandaan. Dan ben ik het hele weekend in Zeeland om de verjaardagen van die drie te vieren. En ik ga tussendoor, dat vind ik heel erg leuk... ga ik met mijn vader naar het WK veldrijden in Hulst. En daar ga ik gewoon in de kou staan met een pot bier in mijn rechterhand en een, eh, broodje worst in mijn linker. En dan gaan we gewoon kijken naar, naar veldrijden. Ik heb daar ontzettend veel zin in. Veldrijden, waanzinnige sport. Ontzettend spectaculair. En eh, op dit moment is Mathieu van der Poel, de Nederlandse eh, wielrenner, is daar ontzettend goed in. Dus die gaan we aanmoedigen. En tussendoor, om het hele ja, programma compleet te maken... Uh, heb ik een kleine traditie op de verjaardag van mijn moeder vandaag. Dus ik moet haar nog appen trouwens. moet ik even helpen aan herinneren dat ik niet vergeet mijn moeder te appen. Ehm, we gaan altijd op haar verjaardag naar de bioscoop. Zij vinden het gewoon lekker om een frietje te eten, langs de snackbar te gaan... en dan gaan we met z'n allen naar de bioscoop. Dus vanavond zit ik bij een film, ik weet nog even niet welke. Dat kan ik nog wel even snel eh, in de groepsapp opzoeken. Eh, mijn moeder heeft er eentje uitgekozen. Het is dus altijd maar even kijken wat er dan draait. Even koekeloeren. Welke film had ze nou uitgekozen? God, waar staat dat nou? Oh, hier. Oh! Nee, wacht. Ik denk dat we naar Shelter gaan. Alleen ik ken die hele film niet. Maar daar kan ik je dan maandag weer meer over vertellen. Ik heb trouwens net een audiobericht gekregen van Kiki van de redactie. Een beetje zorgwekkend. Ga ik zo aan je laten horen. I